Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte wil de Britten wat ruimte geven en eist niet dat ze meteen een procedure beginnen om uit de EU te stappen. Het is onredelijk om de scheidingsprocedure nu te starten... vanwege de chaos en totale ineenstorting op dit moment in Groot-Brittannië, zei Rutte in Brussel. Vanmiddag praat hij daar met andere Europese leiders over de brexit. In Breda is een man veroordeeld tot zes jaar cel voor het doodrijden van een meisje van 14 in Tilburg. Bovendien mag hij tien jaar niet achter het stuur zitten. De man reed in september soms 100 tot 200 km per uur op plekken waar hij 50 mocht. Hij reed ook meerdere keren door rood en schepte het meisje toen ze overstak. De rechter sprak van doodslag. Het gesjoemel met software van dieselauto's kost Volkswagen in de VS bijna 15 miljard dollar. Dat is de uitkomst van een schikking met de autoriteiten en mensen die een auto hebben met zulke software. Eigenaren krijgen onder meer een schadevergoeding tot 10.000 dollar. Vorig jaar september gaf Volkswagen toe dat het rommelde met uitstootwaarden van 11 miljoen auto's. Aydin C. mag worden uitgeleverd aan Canada. Wel moet de rechtszaak die nu in Nederland tegen hem loopt eerst zijn afgehandeld, zegt de rechtbank in Amsterdam. De verdachte staat terecht voor het online misbruiken en chanteren van tientallen minderjarige meisjes. Hij wordt ook in verband gebracht met de dood van het 15-jarige Canadese meisje Amanda Todd. De beste golfer ter wereld gaat niet naar de Olympische Spelen in Rio vanwege het Zika-virus. De Australiër Jason Day haakt af. Hij wil niet het risico lopen dat hij door een Zika-mug wordt gestoken... en zijn vrouw daardoor een misvormd kind krijgt. Vier andere topgolfers gaan ook niet naar Brazilië. Dan nog het weer, vooral in het noorden wat regen. Verder af en toe zon, het is een graad of 20. Komende nacht buien, die trekken morgen weg en dan is het een tijd droog. Het wordt morgen 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 2 kilometer.